Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. De volgende DJ en producer is een gevaarlijke combinatie, namelijk Cubaans-Amerikaans. En dat bedoel ik eh, vooral gevaarlijk in het gevaarlijk lekker. Mix Marathon in de mix. maes, een uur lang bij Slam. fan van deze guy. Mahes in de mix bij Slam, dit is hem, de pre-party van het weekend. Hey, dit is wel even leuk om te gaan doen, denk ik, in de Slam-app samen. Stuur even een berichtje, namelijk, en eh, wat moet je dan sturen? Nou ja, zonder je werk te noemen, wat zeg je 100 keer per dag? Dus je mag je werk niet noemen, maar wat zeg je op je werk 100 keer per dag? Laat het weten in de Slam WhatsApp. Dat vind je via slam.nl of in de, de Slam app. Ben wel benieuwd. In mijn geval is het uh, denk ik het woord lekker. <laughs> of uh, eh, goedemiddag, normaal gezien tussen 1 eh, en 5. Goedemiddag, goedemiddag. Nou, wel 100 keer per dag, ja. mix bij Slam Marathon. Ik was benieuwd en nog steeds benieuwd. Wat zeg jij op je werk wel 100 keer op een dag? Zonder te verklappen wat je werk is. Simon die zegt eh, godver. <laughs> Bas, denk ik huisarts. Die stuurt namelijk neem maar eens een eh, paracetamolletje. Griek die stuurt afmessen en naar huis. Zou dat dan een eh, slachthuis zijn? En Menno die zegt 100 keer per dag koffie? Vraagteken. Zometeen even wat met je doornemen. que lo mueva lento, luego que lo rompa violento. Ah. Me dice mami que es sucia, ah. le respondo tú me gusta. Si saco la lengua y miro para abajo. baby. That, that, that, that, that is the alert. Duitsland, Hengelo. Eh, in, het is Oldenzaal in Hengelo, daar 13 minuten. A28, Zwolle Amersfoort, Verhoevenlaken, Dieren op de weg, 12 minuten. Het loopt een zonnige dag worden toch nog, met 13 tot 15 graden. Lekker. En weinig winter, dus je kan lekker op het terras zitten, zometeen. Lekker. b Plus. Is je Radio op Slam hebben staan in de mix. Mahes. Wat zeg je op je werk 100 keer zonder te verklappen wat je werk is? Stuur dat in via de Slam app, tenminste dat was de vraag. Ja, die die zegt, eh, kan je me een paar latex handschoenen aangeven? Joyce, zal ik even helpen? En uh, Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Uit eh, Haarlem kom je, jij stuurde, ja, dit zeg jij 100 keer per dag. Ontspannen, alsjeblieft. Ja, ontspannen alsjeblieft. Wat voor werk doe je? Ben je masseuse? Doe je andere dingen? Ik ben nasostyliste. Ah, ja, anders ga je natuurlijk met zo'n trillende hand en zo. Het schiet er schiet allemaal niet op. Nee. klopt. En als mensen hun handen helemaal strak houden, dan kan ik er niks meer mee. Nee. Uh, Monique, dankjewel. Mooi weekend alvast. En geniet van de Mixmarathon. Hetzelfde, dankjewel. Hoi hoi. Hm, Doei. Mahes bij Slim. Everything we ever wanted, right here, right now. Everything we ever wanted, right here, right now. With a 2C or ketamine, seduced by the groove. everything we ever wanted right here, right now. Right here, right now. Get close, as I'm, as I'm on my control tonight. right now. Eh, deze ochtend. ik werd uh, zagrijnig wakker. En dat is gek, er moet veel voor gebeuren. Ik start die auto vanmorgen en wat zie ik? Motormanagement. Godverdamme! Ja, dan weet je, dat gaat je natuurlijk weer klauwen met geldkosten. Want het zelf uitlezen van je auto, dat is allemaal ingewikkeld. En dan kunnen ze me alles wijsmaken, weet je wel. Maar ja, nee, dat uh, hefboompje in de motor bij het drukventiel. En daar dan de aansluiting van met het remsysteem. Ja, dat was kapot. Ik, zou het echt niet weten. <laughs> ja. Je weet gewoon, je ziet op motormanagement lampje en je ziet gewoon je banksaldo min 400 euro. Dat weet je minimaal. hey, goedemorgen. Maar vrolijk zijn lukt met de Mixmarathon. Funkerman om 11. Sam Veld zometeen om 9. En Grace zometeen na het nieuws van 8. En dit is Mahes in de mix bij Slim. All the girls that's here for the truth come put both hands on a DJ booth then wind your waist to the big man sound and I get too stiff cause I think too around good guard make me lift up your gown but your face so sweet wanna spin you around if I go link gang I'll bring you around if I go to the bar I'll bring you around which one come to the bed, I'll fling you around. What? These guys can't make songs for the girl, them trust me. This how the single your town. Fuck anyone that's bringing you down. Sweetheart, you're doing your thing right now. Good all the girls that's here for the shoot, come put two hands on a DJ boot, then wind your waist on a real good you, then you want Sanchez X, which one? You want friends or success, which one? To the south, man, spin this one, play this. sex or do you wanna make love? Which one? Which one? Which one? Which one? Got a fairy thing and I got a which one? A G'd up thing that I bring sticks round and I got a good girl, good girl, snitch one. Too many gal now I got a switch one. Turn the hotel to a 20v1. 360 my head got spun. Junk in the trunk, can see it from front. Got your body is tea, it's pain, I'm sprung. Your backside weighing you down one ton. I got a chopstick for your one ton. Tell me what you want, what you really, really want. Put coin in a slot, you just hit jack. Two hands on the DJ boot, then wind your waist for the six side you and Put your head in on the pillow, face first. Face first, face first, face first. Hey, face first, face first. Put your head in on the pillow, face first. just a London burst. We are heading out the pillow face first. I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. When I'm on a road, I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. When I'm on a rude boy thing, I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. ramping when I'm on a road. I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. When I'm on a rude boy thing, I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. Rude boy thing, I'm rude boy thing, I'm rude boy thing, I'm rude boy thing, I'm think I'm boy thing, I'm think I'm rude boy thing. Rude boy thing, I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. not ramping. When I'm on a rude boy thing, I'm not ramping. Rude boy thing, I'm not ramping. I'm boy, think I'm boy, think I'm boy, think I'm boy, think I'm think I'm boy, think We zitten aan het begin van een marathon die 24 uur lang doorgaat. Ze begonnen om 6 uur ochtends. Een kleine twee uur geleden. En we gaan door tot 6 uur morgenochtend. Ja, de reden is niet eigenlijk... Uh, de avond, de vraag is eerder. Hoe lang hou je het vol? Wij knallen door bij Slam. Rehab, Medusa, Jengi, vandaag Funkerman. Over Funkerman ook nog eh, nieuws trouwens later vandaag. Maar dat is wel heel leuk ook trouwens. En zometeen vanaf 8 en Craze. Nog even applaus voor Mahes. Wat als dit lekker is, zeg. Mix Marathon gaat verder zo. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.